heeft de Japanse regering de veiligheidsmaatregelen aangescherpt... Rond centrale 1 komt straling vrij die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Mensen die 20 tot 30 kilometer van de centrale wonen moeten binnenblijven. Omwonenden dichter bij de centrale zijn al geëvacueerd. Gisteravond laat, Nederlandse tijd, was er een nieuwe explosie in Centrale 1. De derde sinds de aardbeving van vrijdag. Deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie was dan de vorige twee keren. De oorzaak is onduidelijk. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor. In een vierde reactor woedt brand. In drie reactoren wordt nu zeewater gepompt om een meltdown te voorkomen. Volgens de Japanse regering verloopt dat vooralsnog goed. Premier Kan heeft opgeroepen tot kalmte. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is bereid om de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden te laten onderzoeken. In Met het oog op morgen zei hij dat hij niet zelf het initiatief neemt, maar dat hij een onderzoek zal gelasten als de getroffen boeren erom vragen, met name die uit Kootwijkenbroek. Broek. Voorwaarde is wel dat de boeren de uitkomst van zo'n onderzoek zullen accepteren. De uitbraak van Montenclausier werd tien jaar geleden aangepakt met het ruimen van de veestapel op meer dan 2500 bedrijven. Vooral boeren op de Veluwe waren het daar niet mee eens en hadden veel kritiek op de communicatie met de verantwoordelijke autoriteiten. De Woonbond is teleurgesteld dat minister Opstelten het wetsvoorstel voor woningverbetering van tafel heeft geveegd. De huurdersvereniging gaat de Tweede Kamer erover schrijven. Het voorstel kwam erop neer dat de verhuurder een redelijk plan van de huurder om het huis op te knappen moest uitvoeren.